Stubenitski met het NOS-journaal. Het is steeds waarschijnlijker dat Nederlandse piloten van KLM actie gaan voeren. Pilotenvakbond VNV heeft het laatste CAO-voorstel afgewezen. De bond had een ultimatum gesteld, tot vanochtend 9 uur. Ze eisen dat de luchtvaartmaatschappij meer doet om de werkdruk van de piloten te verlagen. Het duurt nog een paar weken voordat de mogelijke acties beginnen. De twee branden in Boksmeer van afgelopen nacht houden mogelijk verband met elkaar, denkt de politie. Een gymzaal van een middelbare school en een clubgebouw van een motorcrossvereniging brandden af. Er zat korte tijd tussen het ontstaan van de branden. De politie in Boxmeer onderzoekt of de branden zijn aangestoken. Bij een busongeluk in Duitsland zijn vanochtend zeker 16 mensen gewond geraakt. Acht van hen zijn zwaar gewond, zegt de politie. De bus kwam door nog onbekende oorzaak op zijn kant in een greppel terecht... naast de snelweg tussen Rostock en Berlijn. De passagiers die niet gewond zijn geraakt zijn opgevangen door de massaal aanwezige hulpdiensten. De snelweg richting Berlijn is dicht. Een buschauffeur van Arriva die zijn telefoon checkte tijdens het rijden mag worden ontslagen. Dat heeft de rechter bepaald. De lijnbus botste in maart in Tilburg op een kruising tegen een vrachtwagen. Of het ongeluk ontstond doordat de chauffeur op zijn mobieltje keek is niet duidelijk, maar dat maakt voor de rechter niet uit. En een hoosbui heeft in Spijkenisse een einde gemaakt aan een slaapfeestje voor 200 kinderen. Vlak na middernacht begon het zo hard te regenen dat de organisatie van de kindervakantiespelen de kinderen weer liet ophalen. Het slaapfeest werd afgelast omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.